In sommige gevallen gaat het om tientallen miljoenen euro's per persoon. De Belastingdienst is er al maanden mee bezig. Veel van de zwartspaarders kunnen een forse naheffing verwachten. Met daarbovenop een boete van maximaal 300 procent. De Filipijnen zijn opnieuw getroffen door een zware orkaan. Door slagregens zijn grote gebieden in de hoofdstad Manila en omgeving overstroomd. Ook is in een groot deel van het getroffen gebied de stroom uitgevallen. Meer dan 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Het is de vierde orkaan op de Filipijnen in een maand. Vicepremier Bos heeft al nagedacht over wat er zou moeten gebeuren als premier Balkenende vertrekt. De afgelopen tijd heeft hij advies ingewonnen over de kwestie. Bos benadrukt dat Balkenende officieel geen kandidaat is voor de functie van EU-president en dat hij liever wil dat de premier blijft. Balkenende zelf liet gisteren voor het eerst doorschemeren dat hij niet uitsluit dat hij president van Europa wordt. Bedrijven waar Q-koorts voorkomt worden mogelijk volgend jaar verplaatst of geruimd. Volgens directeur infectieziekte Coutinho van het RIVM wordt op dit moment onderzocht of dat mogelijk is en hoeveel dat kost. Volgens hem wordt Q-koorts een steeds groter probleem in Nederland. Dit jaar zijn in Nederland zeker vijf mensen overleden aan de bacterie. Voor een ontvoerd Brits echtpaar is 7 miljoen dollar losgeld geëist. De man en de vrouw werden ruim een week geleden gekidnapt op een jacht door Somalische piraten. Ze voeren toen op de Indische Oceaan. De familie van het echtpaar zegt helemaal geen miljoenen te hebben. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken weigert losgeld te betalen aan de Somalische piraten. Het weer. Steeds meer bewolking en later in het westen plaatselijk wat regen.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 So tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Baby, go on and just tell me a rhythm. Damage is done, so I I believe that. The damage is done, so I guess I believe that. The damage is done, so I guess I believe that. The damage is done, so I guess I be don't have to say, don't have to what, say what you did. I already know. I already know. I'm from him.